Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Er zijn vorig jaar minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waar in 2019 nog iets meer dan 71.000 nieuwe woningen bijkwamen... waren dat er eind vorig jaar 69.000. Volgens het CBS is het niet duidelijk waar dit precies door komt. In Flevoland werden relatief de meeste nieuwe huizen opgeleverd. In verschillende Poolse steden zijn mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de inperking van de abortuswet. Onder meer in Warschau trokken honderden betogers naar het gebouw van het Hooggerechtshof en het kantoor van de regeringspartij PiS. Het Poolse gerechtshof deed eerder een uitspraak waarmee abortus in de praktijk nog moeilijker wordt. De regering heeft dit vonnis nu definitief gemaakt. Als gevolg van de wettelijke inperking is abortus alleen nog mogelijk... als de zwangerschap voor de vrouw levensbedreigend is... of als ze door verkrachting of incest zwanger is geraakt. Tesla heeft voor het eerst sinds de oprichting, 18 jaar geleden, over een heel jaar winst gemaakt. De fabrikant van elektrische auto's boekte afgelopen jaar een winst van 721 miljoen dollar, omgerekend zo'n 595 miljoen euro. De winst kwam mede door de verkoop van emissierechten... aan producenten van auto's die rijden op fossiele brandstof. Daar verdiende het bedrijf bijna 1,6 miljard dollar aan. Eerder draaide Tesla ieder jaar verlies. Kinderen bellen tijdens de huidige lockdown aanzienlijk meer over emotionele problemen dan tijdens de eerste lockdown. Het aantal gesprekken over onder meer depressie nam afgelopen tijd met meer dan 1 vijfde toe, blijkt uit onderzoek van de kindertelefoon. Vooral over eenzaamheid en zelfdoding werd veel gebeld. Het weer, vannacht in het noorden opklaringen. In het zuiden valt de regen.